22 bedrijven die de stof verkopen hebben een e-mail gekregen met de dringende oproep daarmee te stoppen. GBL is de grondstof voor de populaire en gevaarlijke partydrug GHB. Vorig jaar werd die drug op de lijst met harddrugs gezet en dat maakt ook de verkoop van de grondstoffen strafbaar. GBL-handelaren kunnen tot zes jaar cel krijgen als ze niet kunnen aantonen dat de verkoop legaal is. VVD en PvdA hebben geen initiatief genomen om D66 in het kabinet te halen. Dat zeggen premier Rutte en VVD-fractieleider Zijlstra. Volgens partijleider Rutte zijn er ook geen plannen om het kabinet later nog uit te breiden met andere partijen. Dat VVD-fractieleider Zijlstra en zijn D66-collega Pechtold met elkaar hebben gesproken... bevestigen verschillende Haagse bronnen. In die gesprekken zou ook een ministerspost voor D66 aan de orde zijn gekomen. Pechtold zelf zegt dat er gesproken is met de coalitie... maar dat hij zich niet herkent in het beeld dat door de media is geschetst. Paus Franciscus heeft de wereldleiders opgeroepen om tijdens de G20-top opnieuw te zoeken naar een diplomatieke oplossing voor het conflict in Syrië. In een brief aan de Russische president Poetin, de gastheer van de G20-top... vraagt Franciscus de leiders om af te zien van militair ingrijpen. Hij heeft alle gelovigen en mensen van goede wil opgeroepen om zaterdag te vasten voor vrede. Het is vandaag een landelijke tropische dag. In de beeld werd rond half drie een temperatuur gemeten van 30 graden. Het is voor het eerst in 22 jaar dat de maand september een landelijk tropische dag oplevert. De hoogste temperatuur die ooit in september in de beeld werd gemeten was 34,2 graden. Dat was op 5 september 1949. Het weer zonnig met plaatselijk dus 30 graden en vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht een graad of 16.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 fantastisch toch? Nog meer jij is fantastisch toch? so I took a boat to an island so remote. Only Johnny Depp has ever been to it before. flow